Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Franse actrice en zangeres Brigitte Bardot is overleden. Ze was een van de meest iconische actrices uit de jaren 50, 60 en 70. Bardot brak in de jaren 50 door als de Europese Marilyn Monroe met Edieu Dieu créa la femme. Ze groeide uit tot een sekssymbool, speelde in veel films en nam meerdere platen op. Behalve als actrice werd ze met haar stichting ook bekend als vurig voorvechtster van dierenrechten. Maar ze raakte ook in opspraak door haar uitspraken over immigratie, de islam en homoseksualiteit. Ze werd meerdere keren veroordeeld voor racisme en discriminatie. Brigitte Bardot was 91 jaar. Bij een ongeluk op de N391 bij het Drentse Roswinkel zijn vanmorgen vier voertuigen op elkaar gebotst. De weg was erg glad en het was mistig. Er waren nog twee personenauto's en een busje betrokken bij het ongeval. Een van de auto's sloeg over de kop. De weg in Drenthe was vanwege het ongeluk een tijdje dicht. Inwoners van Myanmar gaan vandaag voor het eerst in vijf jaar naar de stembus voor een nieuw parlement. De verkiezingen zijn georganiseerd door het militaire regime. Critici zeggen dat ze nep zijn. De belangrijkste oppositiepartijen mogen niet meedoen of boycotten de verkiezingen. In het land is al jarenlang een burgeroorlog aan de gang. Volgens de BBC kunnen daardoor in de helft van Myanmar mensen niet stemmen. De vorige verkiezingen werden gewonnen door de Nobelprijswinnaar Suu Kyi. Daarop pleegde het leger een staatsgreep en nam Suu Kyi gevangen. Twee mannen hebben vannacht op een parkeerplaats in Breda meerdere auto's vernield. Een andere man zag dat en sprak de twee aan. Die probeerden vervolgens op hem in te rijden met een bestelbus. De getuigen en een paar geparkeerde auto's werden daarbij geraakt. Dan het weer, zon, wolken en plaatselijk dichte mist. Het is tussen de 3 en 6 graden, maar in de mist is het wat koeler.